spoedige start. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Onderzoekt of katholieke geestelijken die zich hebben vergrepen aan kinderen alsnog kunnen worden vervolgd. Premier Rutte zegt dat vanavond in het tv-programma College Tour. Er leven nog ongeveer 100 geestelijken van wie bekend is dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Ze kunnen nu nog niet worden vervolgd omdat de misdrijven zijn verjaard. Rutte laat bekijken of hiervoor de wet gewijzigd kan worden. Dat hangt onder meer af van Europese regels. Rutte benadrukte dat het niet eenvoudig zal zijn om het te regelen, maar dat het wel zijn ambitie is om de priesters voor de rechter te brengen. In Mexico is een van de grootste vuilnisbelten ter wereld gesloten. Jarenlang dumpten honderden vuilniswagens per dag hun afval op de Bordo Poniente dumplek in Mexico-stad. De afvalberg telt miljoenen tonnen samengeperst vuil en is zo'n 17 meter hoog. Veel daarvan zal worden gerecycled. Ook het grootste deel van het nieuwe afval zal geschikt worden gemaakt voor hergebruik. Sommige bedrijven kopen vuilnis op om er energie mee op te wekken. Ook komen er nieuwe kleine vuilnisbelten. Volgens het stadsbestuur van Mexico zal door de sluiting van de gigantische vuilnisbelt jaarlijks 2 miljoen ton CO2 minder worden uitgestoten. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen Delta en Atlantic Southeast Airlines zijn aangeklaagd door twee moslimmannen. Ze zeggen dat ze in mei vanwege hun uiterlijk het vliegtuig zijn uitgezet in Memphis. De twee mannen hebben een baard en droegen traditionele islamitische kleding. De piloot zou hen uit het toestel hebben laten verwijderen, omdat hun aanwezigheid zou kunnen leiden tot onrust onder passagiers. De mannen waren op weg naar een conferentie over discriminatie van moslims. Ze eisen een schadevergoeding. Het weer, overal regen, alleen in het oosten nog natte sneeuw, die later overgaat in regen. Het is ongeveer 2 graden. Overdag eerst droog, maar in de middag buien.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 de wielen van mijn auto. onze en mijn zon. allemaal fijne dagen.